beans vestit strach Jouw verlangen is de zee en je vrienden zijn de sterren. Boven Rio en Shanghai, boven Bali en Hawaii. En ze stralen op je schip en ze lokken je. alleen bleef je steeds trouw. Een lief.